en een voorspoedige start. Mark Hokker met het NOS-journaal. Op de vrachtwagen die werd gebruikt voor de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn... zijn de vingerafdrukken gevonden van Anes Amri. Dat melden Duitse media. Amri is de belangrijkste verdachte van de aanslag. Er is een klopjacht op hem gaande. De afdrukken zouden zijn gevonden op de deur aan de bestuurderskant. De politie heeft nog niet gereageerd op de berichten. De koopkracht stijgt volgend jaar minder dan verwacht. Op Prinsjesdag werd voorspeld dat huishoudens volgend jaar gemiddeld 1% meer te besteden hebben. Maar volgens de laatste berekeningen wordt dat 0,7%. Dat komt vooral door de hogere inflatie en hogere zorgpremies. Volgens het ministerie van Sociale Zaken heeft ruim 8 op de 10 Nederlanders volgend jaar meer te besteden. Ouderen met een eigen vermogen of een aanvullend pensioen gaan er volgend jaar niet op vooruit of zelfs achteruit. Musea op de Krim gaan in hoger beroep in hun poging de kunstschatten terug te krijgen. Die liggen al ruim twee jaar opgeslagen in het Allert Pierson Museum in Amsterdam. Daar was in 2014 een tentoonstelling over het Krimgoud. Terwijl die tentoonstelling liep, werd het Oekraïnse schiereiland door Rusland geannexeerd. De rechtbank oordeelde onlangs dat de kunstschatten terug moeten naar Oekraïne. Het regeringstoestel PHKBX staat te koop. De Fokker 70 wordt in een brochure aangeprezen als het vliegtuig dat 20 jaar regeringsvertegenwoordigers en leden van het Koninklijk Huis vervoerde. KBX staat voor Koningin Beatrix. Zij nam het toestel in 1996 in gebruik. Het is nog niet bekend welk vliegtuig als opvolger wordt gekocht. Koning Willem-Alexander begint volgend jaar een opleiding... zodat hij met een Boeing 737 kan vliegen... Maar dat staat volgens de Rijksvoorlichtingsdienst los van de aankoop van het nieuwe regeringsvliegtuig. Het weer is op de meeste plaatsen droog en vanuit het noordwesten en westen breekt de zon vaker door. Het is 6 tot 9 graden. Ook morgen is het tot de avond droog en schijnt af en toe de zon.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 En <laughs> dan vergeet je gewoon dat je even moet opletten... om de juiste knoppen op de juiste tijd in te drukken. Jawel. Eh, maar goed, we zijn toe aan het tweede uur. En eh, de, eerste vijf, wat zeg ik, de eerste zes... dat is eh, mijn keuze voor de mooie muziek van uh, afgelopen jaren. We beginnen zo meteen met... Brian Adams, dan de Rolling Stones, Adele, de Eagles en Gladys Knight. Twee keer. Veel plezier het komende uur met eh, heel veel mooie MUZIek time at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. get my fair share of abuse. Singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. just might find you get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. it is. of Everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Come to think of it as as bad as we think they are, these will become the good old days for our children. Hmm. But why don't we uh, try to remember that kind of September when when life was slow and and oh so mellow. Hmm. Try to remember. And if you remember, then follow. Oh, why does it seem that the past is always better? We look back and we think the winters were warmer, the grass was greener. The skies were bluer and smiles were bright.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 And if we had the chance to do it all again, tell me, <laughs> would we? Could we? Memories may be beautiful and yet what's too painful to remember? simply choose to been imagining a lot of happy people. And most of you are with someone you love. Well, you are the lucky ones. All over the world, there are lots of people who are alone tonight. I imagine most of us have been in that situation at some time or another. I know I have. Recently, I heard a most beautiful song. this feeling of loneliness. It means a lot to me personally, and I'd like to share it with you. I think you'll see what I mean. the shadows on the wall. Come and lay down by my side. Till the early morning light. All I'm taking is your make it through the night. tomorrow's out of sight. And it's so sad to be alone. Help me make it through the night. en dat eh, <laughs> heeft alles bij elkaar dik een half uur geduurd. Maar het was wel kwaliteit. We begonnen met eh, Brian Adams met Everything I Do, I Do It For You uit de film Robin Hood. Toen het magistrale nummer van The Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want, van de LP Let It Bleed met het eh, London Bach Choir. Fantastisch. Toen Adele met Make You Feel My Love, geschreven door de Nobelprijswinnaar voor de literatuur, de heer B. Zimmerman. Daarna de uitvoering van Hotel California van het album Hell Freezes Over. En de laatste twee waren van Gladys Knight. Er staat Gladys Knight in de Pips in de computer, maar het was alleen Gladys Knight. Eerst The Way We Were, Try to Remember. En daarna Help Me Make It Through the Night. En dan zijn we nu alweer toe aan de Beatles. Want ja, dat is ook een vast onderdeel in het tweede uur. Twee tracks van het album Revolver uit 1966. Ik ga er weinig bij vertellen, want we hebben al heel veel tijd gebruikt. Eh, we gaan luisteren naar Andrew Bird Can Sing en For No One, The Beatles.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 Uh, de eerste 40 minuten hebben we genoten van muziek uit de eredivisie. En hoe je het ook bent of keert, wat er nu komt is niet slecht. Maar het hoort niet in de eredivisie. Het hoort een beetje in de Jupiler League, zou ik maar zeggen. Bijvoorbeeld deze top 100 hit uit 1976. Hier is Pussycat met Smile. componist Werner Teunissen. Dat weten we dan ook weer. Ehm, we gaan toe naar een albumtrack van eh, Pete Townsend. En dat is van het album White City, a Novel uit 1985. En het heet eh, Face the Face. En het begint een beetje rustig, maar eh, wacht maar af. Het komt vanzelf goed. <laughs> Als je dus van uh, eindes houdt van platen, dan kan je het laten uitveden. Maar je kan ook gewoon het mes erin zetten en hop, klaar. Dat was Face the Face van Pete Townsend uit 1985. Dan gaan we toe naar een eh, rustig einde, vocaal einde van dit programma. En dat doen we met een top 100 hit uit, nee, een one hit wonder uit 1972. The Fairground Traction met Perfect. play silly games. I've promised myself I won't do moet er wel even wat recht zetten, want ik had het over een one-hit wonder uit 1972. Volledig fout, want die stond eh, één regeltje hoger. Dit was gewoon een top 100 hit uit 1988. The Fairground Attraction en Perfect. En het laatste woord is voor Les Paul en Mary Ford. Bye bye blues. Zometeen Hans en Ro. En eh, die gaan weer twee uur lang eh, lekker tekeer. Waar gaan we mee beginnen? Gaan we met kerst, kerst, kerstplaatje. Zonde, hè? Eh, volgende week zit Hans hier ook op mijn plek, want eh, ik ben er even niet. Maar hij heeft eh, experts ingeroepen. Nou, in ieder geval één. En hoe dat zit, dat hoor je vanzelf wel van Willem. Van, van, van <laughs> ja, ik verraad hem al helemaal. Je hoort het van Hans, zometeen. In ieder geval. Goed, fijne dagen allemaal en tot 5 januari 2017. Doei! wenst jullie allemaal fijne dagen.